Moeder, u bent met geen goud te betalen. U bent zo eerlijk en eindeloos goed. Moeder, u vraagt voor uzelf geen beloning. U bent slechts liefde in al wat u doet bent met geen goud te betalen. Uw warme hart is louter zonneschijn. Moeder, uw tedere zorgen dan moeten wel moeder van een engel zijn vanaf de eerste dag dat ik het zonlicht zag. Moeder lief hield u van mij. U schonk mij het leven, heeft me alles gegeven. U was dag en nacht aan mijn zij moeder, u bent met geen goud te betalen. U bent zo eerlijk en eindeloos goed. Moeder, u vraagt voor uzelf geen beloning. U bent slechts liefde in al wat u doet. en met geen te betalen. Uw warme hart is louter zonneschijn. Moeder, uw tedere de handen moeten wel moeder van een